De criminelen wisten van niets en dachten gewoon in het geheim te chatten met elkaar. Maar de politie las dus gewoon mee, ook in Nederland. By now, the police in the Netherlands has arrested 49 suspects and dismantled 25 locations regarding production, storage and tableting locations. The police also seized large quantities of drugs, eight firearms and 2.3 million euros. In totaal zijn over de hele wereld ruim 800 mensen opgepakt... en ladingen coke, crystal meth en cash geld in beslag genomen doorbraak in de zaak van Sarah Everard. Die Britse vrouw van 33 werd eerder dit jaar ontvoerd en later dood teruggevonden in een bos. Ze was ook verkracht. Een politieman heeft nu toegegeven dat hij dat gedaan heeft. Er was veel om te doen. Tijdens de lockdown gingen honderden mensen de straat op om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Op de snelweg A50 bij Veghel is een vrachtwagen gekanteld en het weghalen gaat nog wel even duren. In de vrachtwagen zat dier voor. Hij moet eerst helemaal leeggezogen worden voor die kan worden weggetakeld. En daardoor blijft de snelweg van Eindhoven richting Os tot minstens 4 uur vanmiddag dicht. En in de kop van Noord-Holland kunnen ze niet wachten tot het EK begint. Bij voetbalclub Succes uit Wieringen zijn ze onwijs trots dat hun lokale held in de, selectie zit, Donjel Malen. Ja, het is wel een legende hier. Donjel is de eerste die het zover geschopt heeft eh, hier uit de buurt ja, er is niemand hier van Wieringen of de kop van Noord-Holland die in de Nederlands elftal gespeeld heeft. Ze hopen dat Malen zondagavond meedoet als Oranje zijn eerste EK-wedstrijd speelt tegen Oekraïne. Samen met de paal de spits, denk ik. Als Frank de Boer hem nou even in de basis zet eh, tegen Oekraïne, dan eh, maakt hij er wel drie. Doei! Het weer op steeds meer plekken schijnt de zon. Al ontstaan er vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen kan het 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen.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 Ook zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold... en is er meer dan 2 miljoen euro aan cashgeld gevonden. Het OM eist 34 maanden cel tegen een voormalig bestuurslid van de Al-Houda-moskee in Geleen. De man wordt verdacht van het financieren van terreurorganisatie IS. En de politie heeft drie mensen aangehouden in verband met de dood van een baby uit Heerlen. Het gaat om de ouders en een oma. Het jongetje van vier maanden werd eind april met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer zonnig, 19 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden.